Jobboots met het NOS Journaal. ABN AMRO is bij Dijsselbloem eerder heeft gezegd. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van bronnen. De staatsbank moet 17 tot 19 miljard euro opleveren... terwijl de minister in mei nog rekening hield met een opbrengst van 15 miljard euro. Volgens het FD heeft Dijsselbloem het bedrag bewust laag gehouden... om teleurstelling te voorkomen. De verwachting is dat ABN AMRO half november naar de beurs gaat. Alle scholieren moeten in dezelfde twee weken meivakantie krijgen. Staatssecretaris Dekker wil dat. Hij zegt dat hij veel klachten krijgt van ouders over de huidige meivakantie. Eén week wordt vastgesteld door het ministerie, maar de tweede week mogen scholen zelf kiezen. Volgens Dekker is dat een ramp voor gezinnen met kinderen op verschillende scholen. Dekker doet nu onderzoek naar de gevolgen van een vaste meivakantie voor iedereen. Op zijn vroegst in 2018 kan dat een feit zijn. De Europese leiders zijn positief over het voorlopige vluchtelingenakkoord van de Europese Commissie met Turkije. Daarin is afgesproken dat Turkije 3 miljard euro krijgt om zijn vluchtelingenkampen te verbeteren. De commissie hoopt dat vluchtelingen daardoor minder snel doorreizen naar Europa. EU-president Tusk spreekt van een grote stap in het vinden van een oplossing voor de vluchtelingencrisis. Grenswachten in Bulgarije hebben een vluchteling doodgeschoten. Vermoedelijk gaat het om een Afghaan. Volgens de Bulgaarse autoriteiten probeerde de man samen met tientallen andere vluchtelingen illegaal de Turks-Bulgaarse grens over te steken. Dat gebeurde bij de stad Schredets. De grenswachten zouden waarschuwingsschoten hebben gelost, waarbij het slachtoffer door een van de kogels werd geraakt. De andere vluchtelingen zijn opgepakt. Steeds meer mensen betalen hun zorgverzekering niet. Eind vorig jaar waren er bijna 300.000 wanbetalers. Dat zijn mensen die minimaal een half jaar achterlopen met betalen. In 2010 waren dat er bijna een kwart minder, meldt het CBS. Vooral jongeren zijn vaak te laat met het betalen van hun premie. Onder de wanbetalers zijn ook veel mensen met een laag inkomen en mensen die in de bijstand zitten. Het weer in de kustprovincies regen en daar is het 6 graden. De komende uren blijft het bewolkt en gaat het op meer plekken regenen. Temperatuur vandaag tussen 6 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Beest en Knoopert Everdingen 5 kilometer. A4 in de richting Amsterdam. Daar staat ook 5 kilometer tussen Leidschendam en Dorp. Er is één reis ook dicht.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 vandaag natuurlijk weer heerlijke eh, jazzmuziek voor u draaien. Ik hou het altijd easy, je bent er van me gewend. Dus ik zou zeggen, tapje koffie, eh, kopje koffie maar in en eh, zak zakelijk onderuit, Want we beginnen rustig aan. van de zaterdagavond. Beetje genoten van, eh, van uw avond. Heeft u televisie gekeken of heeft u misschien wel wat leuks gedaan? Misschien bent u wel wezen stappen. Nou, dat heb ik vrijdagavond gedaan. Ik ben naar Rotterdam geweest. En niet zomaar eh, de stad bezocht, nee. Ook nog de doelen in Rotterdam waar Diana Kroll optrad. Ik verwachtte er veel van. Eh, ik ben een beetje teleurgesteld. Niet vanwege Diana Kroll, want het is een uitstekende zangeres. En ze had prachtige muzikanten mee. Maar de akoestiek van die zaal, van, van de doel, althans eh, de avond eh, zoals ik hem beleefd heb, was abominabel slecht. Ik kwam binnen in die zaal en het ziet er allemaal heel luxe en prachtig uit. En ik had ook een mooie plek aan de zijkant, vrij dicht bij het podium. Maar eh, het was één grote galmbak, jammer hoor. Jammer van dat prachtige repertoire van Diana Kroll, maar daar heeft u vanmorgen geen last van. dit is Diane met I've Got You Under My Skin. Je zit vlak onder mijn huid. begin because I've got begin because I've got you. als u dicht bij hen bent. Onder de huid wil ik dan niet zeggen, maar... The nearness of you, dat wordt toch uh, geapprecieerd. Bijvoorbeeld door Laura Wietje. It's not the pale moon that excites me uit of het nou een doordeweekse dag is. Maar zondagochtend tijdens de koffie. Als jij maar bij mij in de buurt bent. The nearness of you. Laura Vigi en eh, in de Aziatische landen luisteraars daar betalen ze grief 150 euro voor een kaartje om eh, haar eh, concert erbij te kunnen wonen. Ja, vandaar ook het applaus voor Laura Vigi. Vroeger maakte ze deel uit van de meidengroep Centerfold. En eh, ja, dat is al een hele tijd geleden. Ik meen in de tachtige jaren. Maar nu dus een solo carrière voor Laura. En ik zei het al, met name in de Aziatische landen is ze, is ze heel populair. Ook in de eh, Japan bijvoorbeeld. Nou, Thijs die trekt ook nog steeds van leer met zijn dwarsfluit. Nou, hij houdt het voor morgen rustig voor ons.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 Heerlijk relaxed wakker worden. En we hebben zojuist genoten van Pavane. En dat werd natuurlijk eh, als geen ander, uh, door geen ander gespeeld als Thijs van Leer. En ook in de tijd dat Willem Duis zijn mu uh, muziekmozaïek presenteerde ja, kwam dit repertoire eh, heel erg regelmatig voorbij. We gaan even naar het uh, North Sea Jazz Festival. En dan ontmoeten we eh, Thijs van Leer. Ja, de gitarist Thijs van Leer. Met uh, Benjamin Herman en Streetwalker. helemaal draaien. Want dat duurt maar liefst 13 minuten en 25 seconden. Nou, dat is even te veel van het groeien, Maar we gaan er een groot deel van genieten. Sea Jazz Festival. We worden natuurlijk eh, gitarist, eh, virtuoos moet ik zeggen, eh, Jan Akkerman. Samen met Benjamin Herman. We gaan weer wat rustiger verder.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 Net als Bach en Beethoven en Chopin en al die anderen... die in het klassieke circuit hem, hem zijn voorgegaan, zeg maar. Nou, eens even kijken. Ook, ook zanger Cliff Richard heeft swingmuziek opgenomen... Ik heb hem al eens eerder gedraaid. Dit is Love Me or Leave Me Now. We houden van je Cliff, dus we blijven nog even bij je. Love me or leave me Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, I want no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. To have it today, give it back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. abandonedly blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody else. There's no love for nobody Ja, Cliff Richard met een zwingende big band daarachter. U bent eh, afgestemd, luisteraars, op eh, ZFM Zandvoort, Radio Zandvoort. En eh, dat is maar goed ook, want mijn collega Willem Bruis zou zeggen... het bruist altijd in Zandvoort. En vanmiddag heb ik goed nieuws voor u, dan bruist het in de krocht. Dankzij Erik Timmermans, die uh, daar altijd weer prachtige muzikanten om zich heen weet te verzamelen. Vanmiddag genieten in de krocht met Peter Lichtermoed. Hij is een uh, violist. En uh, samen met Jean-Louis van Dam op toetsen Belooft dat... Uh, en natuurlijk Erik eh, Timmermans op bars dat spreekt vanzelf... beloof dat weer een prachtige middag te worden. Ik ga een stukje live draaien... wat uh, een, een, nou, geloof geloof weer een jaar geleden is opgenomen. Misschien zelfs twee jaar geleden, eens even kijken. Ja, oh nee, 27 december 2013 is het gepubliceerd. En het is gefilmd op 16 maart 2013. Dus het is inderdaad al meer dan twee jaar geleden... Maar Peter, die komt gewoon weer vanmiddag weer naar, naar de krocht in Zandvoort kunt u er alsnog weer van genieten. We gaan een stukje live draaien. Ik zei het al, Erik Timmermans Bas, Jean-Louis van Dam op toetsen... en Peter Lichtermoed op viool. 2013 werd dit live gefilmd. Eh, ik denk door een mobiel telefoontje. Vandaar dat de geluidskwaliteit misschien niet helemaal optimaal eh, is. Maar eh, luisteraars, wel genieten. En als u, dat, als u daar live bij wilt zijn... dan kan dat vanmiddag vanaf twee uur in de krocht. Dan treedt Peter Lichter... Lichter Lichtermoed, zo moet ik het zeggen. Peter Lichtermoed treedt op met op toetsen natuurlijk Jean-Louis van Dam... en de bassist eh, degene ook die verantwoordelijk is voor het eh, organiseren van deze heerlijke concerten. Hij weet altijd weer prachtige muzikanten om hem heen eh, te verzamelen. Is natuurlijk Erik Timmermans. Nou, genieten was dat toch? Vind ik wel.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 I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame, aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. gezeten. Maar toen begon hij op een gegeven moment begon hij vijf kwart in één maand te douwen. Nou, toen kon ik het zelfs niet meer bijhouden. Toen nam ik weer les van hem. Nou, dat is, heeft ook weer goed uitgepakt. Eh, want eh, ik ben helemaal geen piano meer gaan spelen. Ik uh, koop gewoon achter mijn trommeltjes en uh, nou, ging wel aardig hoor. Maar, maar jazz, ja, ik speel ook wel wat jazzmuziek. Maar, ik, ik voel me toch meer thuis in de, in de popmuziek. de, volgende, het volgende nummer luisteraars wordt nooit op een zondag gespeeld. Never on Sunday. Maar uh, eh, Dizzy Gillespie, samen met Manos uh, eh, Hadja... maken een eh, uitzondering voor u. En, en, en moet, u maar eens, moet u maar eens gaan zitten... en moet u uw kopje koffie maar eens even neerzetten... en luisteren naar deze prachtige klanken van Dizzy Gillespie en Manos Hadjia. Nou, dat bedoel ik nou met Never on Sunday. Hè? Terwijl het vandaag nog echt zondag is, hoor. Weten die jongens waarschijnlijk helemaal niet. helemaal dizzy van Gillespie. <laughs> we, uh, we gaan eruit luisteren met een instrumentaal liedje. Een instrumentaal liedje. Een instrumentaal nummer. Het wordt eh, gespeeld door B.G. Adir. Zij zijn begenadigd. Toetseniste uit Amerika. En zij maakt u... Of zij maakt dat u zich eh, heerlijk jong voelt. You make me feel so young, zegt ze zelf ook. Dus ze maakt zichzelf ook helemaal jong. ben zo eh, twee uur nog bij u terug.